Dik Hark met het NOS Journaal. Het kabinet gaat motorbendes harder op bikers die zich onder meer bezighouden met drugshandel en afpersing. Namen van motorclubs noemt hij niet. Opstelten spreekt van een krachtig signaal. Niemand is boven de wet verheven, dus ook motorclubs niet, zegt hij. De PVV werkt aan een wetsvoorstel om de periode van partneralimentatie drastisch in te korten. Na een scheiding moet iemand hooguit vijf jaar alimentatie van de ex-partner krijgen, vindt de partij. Nu is die termijn 12 jaar. In het PVV-plan blijft de kinderalimentatie ongemoeid. Ook de VVD, de Partij van de Arbeid en D66 werken aan een voorstel om de partneralimentatie aan te passen. De actievoerders van Occupy mogen van de rechter op het Malieveld in Den Haag blijven. De gemeente wilde de betogers er weg hebben vanwege de kou. Het zou onverantwoord zijn om buiten te slapen. Van de rechter wordt de actievoerders hun kamp niet op te breken, maar ze mogen er niet s'nachts slapen. Er mogen in de nachtelijke uren wel twee mensen op de spullen passen. Het openbare leven in België staat vandaag in het teken van een nationale staking. De vakbonden willen het land platleggen uit protest tegen de bezuinigingsplannen die ze asociaal noemen. De staking begon gisteravond in het openbaar vervoer en breidt zich uit over andere publieke diensten. Zo wordt in heel België geen post bezorgd en leggen naar verwachting ook veel leraren het werk neer. En schaatser Stefan Groothuis is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen sprint geworden. Op de afsluitende 1000 meter reed hij als enige onder de 1 minuut en 7 seconden. En hij steeg daarmee in het klassement van de vijfde naar de eerste plaats. Zijn tijd betekende bovendien een Nederlands record. Bij de vrouwen ging de wereldtitel verrassend naar de Chinese Ying Yu. Dan nog het weer vanuit het oosten trekt lichte sneeuw langzaam richting het zuidwesten. De waarschuwt dat het hier en daar glad kan zijn. Vanmiddag ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files op de A6 Ledenstad Muiden voor de Hollandse brug 4 kilometer. A7 Hoornzaandam bij de afrit Weidewormer 6. A8 Zaandam Amsterdam voor Knopend Koenplein 4 kilometer. A12 Den Haag Utrecht bij Reewijk 3. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. A27 Gorkum Utrecht bij Houten 5. Daar is de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. A27 Gorkum Almere bij Hilversum 4. De rechte rijstrook is dicht. A27 Almere Utrecht. 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan tussen Huizen en Beeldhoven. Dat heeft vooral te maken met de gladheid door sneeuw. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Amersfoort en Leusden 8 kilometer.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 Ik leid honger, ik leid dorst en kou de straten af voor dag en dag. Er is niets dat ik niet doe. van de spijt. Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voor tijd. Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar.